Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De raketaanval van Iran op Israël lijkt voorbij. In Israël mogen burgers de schuilkelders verlaten. Iran heeft naar eigen zeggen honderden raketten afgevuurd. Het Israëlische leger houdt het op iets minder dan 100 raketten. Een groot deel van de raketten lijkt onderschept... maar een aantal kwam neer op gebouwen, onder meer in Tel Aviv. Een raket kwam neer in de buurt van het ministerie van Defensie. Tientallen Israëliërs zijn opgenomen in het ziekenhuis. Drie van hen zouden zwaar gewond zijn geraakt waren ook meldingen over explosies boven Jeruzalem. Amerika bevestigt dat het Israël heeft geholpen met het onderscheppen van raketten. Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Trump... en de Israëlische premier Netanyahu eerder vandaag met elkaar hebben gesproken. Het NSC-kamerlid Diederik Boomsma wil lijsttrekker worden van zijn partij... bij de komende verkiezingen. Op dit moment is Nicolien van Vroonhoven het gezicht van NSC... na het vertrek van oprichter Pieter Omtzigt van Vroonhoven werd unaniem gekozen als fractievoorzitter... maar uit de afgelopen week toch haar twijfels of ze wel verder wil. Boomsma zegt dat hij kiest voor een sociaal-conservatieve koers... herstel van gezag, respect voor de Nederlandse cultuur, minder migratie... een dienstbare overheid en een zorgzame, weerbare samenleving. Boomsma zat jarenlang voor het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad. De VVD heeft namen bekendgemaakt van de bewindspersonen die posten opvullen... die zijn vrijgekomen door het vertrek van de PVV... Staatssecretaris Karremans wordt minister van Economische Zaken. Zijn portefeuille Jeugd, Preventie en Sport wordt overgenomen door het Kamerlid Judith Tiele. En de partij schuift het Kamerlid Thierry Aartsen naar voren als staatssecretaris van Infrastructuur. Het weer, het blijft nog lang drukkend warm. Tegen het eind van de avond volgt in het zuidwesten en het westen een enkele stevige regen- of onweersbui. Ook vannacht is er in het noorden en noordwesten kans op een enkele bui, minimaal rond 20 graden.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 see your face, your smile is shining through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 the mic. What time is love? and always gold. the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. funky.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 lay, baby, baby. Let's get together and do what comes naturally. naturally. Zandvoort. ZFM. I see your face in front of me.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

Skilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. I to you are. you know? 加油！ FM 106.9 FM still